Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op de festivalterreinen in Groningen, Als ze in Zwolle worden er weer biertjes getapt en klinkt de bas weer over het veld. De bevrijdingsfestivals lagen daar even stil vanwege onweer. Deze festivalgangers in Groningen baalden wel even. Helemaal kut. Wij willen gewoon naar Vrouwtje, we willen naar Merol, we willen naar Bent. We willen... Ja, dan dus willen weggestuurd worden. Ja, worden we weggestuurd. Mhm. Het is zo'n leuke dag en dan, ja, dan moeten we ineens naar huis. Maar het feestje gaat nu dus weer door daar. Het optreden van Vrouwtje is wel geschrapt omdat ze in de helikopter weer door moest. Wel ander goed nieuws voor de Groningers. Het bevrijdingsfestival mag daar vanavond langer doorgaan. En Kraantje Papi wordt als verrassing ingevlogen om het festival daar af te sluiten. In steeds meer Albert Heijns worden de schappen weer bijgevuld. Nu de staking door medewerkers in distributiecentra even stil ligt. Vanavond wordt er onderhandeld over hun salaris. Albert Heijn biedt 10% extra, maar de medewerkers willen ook de garantie dat ze er de komende jaren niet op achteruit gaan het verschil moet er zijn vandaag. Duizenden mensen staan billen te schudden op bevrijdingsfestivals. Maar in Meppel in Drenthe bereiden veel leerlingen zich al voor op de eindexamens die volgende week beginnen. Ondanks alle feestjes komen er toch een boel leerlingen af op die vrijwillige trainingen. Ik had ook al een paar dingen die nog een beetje ontbraken bij de basis. Voor scheikunde ook. Voor natuurkunde denk ik ook wel. Dus wel goed als we er nog even overheen gaan. Ik heb gekozen voor natuurkunde. Ik vond het best wel lastig. Ik had ook niet hele goede cijfers. Ik moet er wel je examen halen. Deze schooldirecteur merkt dat de training populairder is geworden. Dat heeft zeker te maken met het feit dat deze deze leerlingen, en dat vergeten wij eigenlijk af en toe... eigenlijk in een situatie tussen drie jaar lang eh, last hebben gehad van de corona pandemie. En voor een VWO-leerling betekent dat ze halve opleiding. En voor een VMBO-leerling betekent dat driekwart van zijn opleiding. Leerlingen die dit jaar hun examen doen, kunnen helaas geen vakken wegstrepen. De eindexamen-eisen zijn weer terug op het niveau van voor corona. Krijg je nog wat weer. Op veel plekken komt het zonnetje weer door. Nu nog een graad of 18. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint met zon. Later kan het wel gaan plensen en wordt het maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knoopend en Purmerend is de vertraging 25 minuten.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 The music they can make it back scandal. But they kicked in and the war shows and we winning now. Got a kid and coming food in my baby's mouth and things have changed like relationship. Ain't did nothing, now you wanna flip.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 En of ik met hem mee wil gaan Ik wist niet deze een naam Maar weet je wat hij tegen me zei Meisje deed het pijn Toen jij uit de hemel viel Want jij bent het is al laat Ik kijk eraan wanneer ik vraag Wat doet een engeltje als jij op het plein?